Usain Bolt, de wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter, komt dit jaar niet meer in actie. Hij neemt rust om een rugblessure te laten genezen. De Jamaikaan veroverde de gouden medaille op de twee sprintafstanden op de Olympische Spelen van twee jaar geleden in Peking. Vorig jaar scherpt Bolt zijn wereldrecords aan op de wereldkampioenschappen in Berlijn. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, handhaaft de rente op het historisch lage niveau van 0 tot 0,25 procent. Analisten hadden al verwacht dat de rente gelijk zou blijven. Door de rente laag te houden hoopt de centrale bank het herstel van de Amerikaanse economie te stimuleren. De Amerikaanse oud-senator Ted Stevens is bij een ongeluk met een propellervliegtuigje in zijn thuisstaat Alaska om het leven gekomen. De 86-jarige republikein verloor zijn zetel bij de verkiezingen in 2008. Hij was de langzittende republikein in de Senaat. Aan boord van het toestel was ook Sean O'Keefe, een oud-topman van de ruimtevaartorganisatie NASA. Hij heeft het ongeluk overleefd. Van de negen inzittenden zijn er vijf verongelukt. Montenegro biedt buitenlanders een paspoort aan als ze minstens 500.000 euro in het land willen investeren. Het land wil zo rijke investeerders aantrekken. In maart kreeg de Thaise oud-premier Taksin de Montenegrijnse oud-nationaliteit door te investeren in de toerismesector. In eigen land is Taksin bij verstek veroordeeld voor fraude. Montenegro maakte zich in 2006 los van Servië en zoekt nu aansluiting bij de Europese Unie. Dan het weer. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Temperatuur rond de 14 graden. Morgen klaart het vanuit het noordwesten iets op. In het zuidoosten en oosten smiddags buien. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS. Sometimes it's better when it's publicly.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 mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog roman, terug. De romance d'aujourd'hui, c'est une romance. tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it. stand alone again to face the world out on my own again.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 De schade door de branden in Rusland kan oplopen tot 14 miljard dollar, hebben economen berekend. De economische groei zal daardoor aanzienlijk lager uitvallen. De regering heeft beloofd dat de branden rondom Moskou aan het eind van de week geblust zullen zijn. De smok in delen van Moskou is vandaag wat afgenomen door regenbuien. Usain Bolt, de wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter, komt dit jaar niet meer in actie. Hij neemt rust om een rugblessure te